Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nieuwe automodellen mogen vanaf 1 september volgend jaar alleen worden verkocht als op de weg is getest hoeveel schadelijke stoffen ze uitstoten. Maar de komende jaren mogen de fabrikanten de normen voor uitstoot blijven overschrijden. Het Europees Parlement is het erover eens geworden. Auto's worden nu nog getest in een laboratorium, maar op de weg stoten ze veel meer uit dan toegestaan. Dat werd duidelijk bij het Schumann-schandaal bij Volkswagen. Brussel geeft de fabrikanten enkele jaren de tijd om hun auto's aan te passen. Sommige huurders hebben drie jaar lang te veel huur betaald, zegt de Woonbond. De Belangenvereniging voor Huurders bekijkt of het geld kan worden teruggevorderd. De Woonbond reageert daarmee op een uitspraak van de Raad van State. Die heeft bepaald dat de Belastingdienst geen gegevens over het inkomen van een huurder mag doorgeven aan de huisbaas. Die mogelijkheid bestaat sinds 2013 om het scheefwonen tegen te gaan. Volgens de Woonbond blijkt nu dat er drie jaar lang onterecht inkomensgegevens zijn verstrekt en op basis daarvan ook onterecht huurverhogingen zijn doorgevoerd. De rechtbank in de Belgische stad Tongeren is gisteren deels ontruimd omdat er een doos met granaten naar binnen was gebracht. Volgens Belgische media heeft de explosieve opruimingsdienst vijf granaten onschadelijk gemaakt. In de rechtbank van Tongeren diende een rechtszaak tegen een wapenverzamelaar en een doos met wapens die diende als bewijsmateriaal. Maar het was niet bekend dat er ook granaten in die doos zaten. Assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooy stopt bij Oranje. Met ingang van de kwalificatiereeks voor het WK 2018 maakt hij geen deel meer uit van de technische staf van het Nederlands elftal. Hij stond tot juli onder contract bij de KNVB en gaat daarna aan de slag bij PSV als trainer-coach van de spitsen bij de jeugd.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 En eh, Willem, Willem Boer, goedemiddag. Bruist. Voor, ja, om belastingtechnische redenen liever bruist. Ja. Het is 3 eh, februari, luisteraars. En het is 2 uur, dus tijd weer voor de vinyljaren. En vandaag is het tijd voor A eh, Real Mother LP van Johnny Watson. Beter bekend onder de naam Johnny Guitar Watson. Geboren in 1935 en in 1996 overleden. En zijn muziek is meer dan alleen A Real Mother for You. Deze LP uit 1977 bevat naast, bekende, eh, naast dit bekende nummer... ook nog een aantal tracks die eh, het verdienen om onder uw aandacht gebracht te worden. Dus we gaan eh, in ieder geval het eerste, eerste uur veel Johnny Guitar Watson horen... live van de LP Real Mother... En uh, Willem Bruist achter de knoppen. En eh, ik mag het, uh, het, textuele gedeelte voor mijn rekening nemen. Nou, dat, vind ik, dat vind ik eerlijk gezegd wel een beetje prettig. Want jouw vocabulaire is dusdanig uitgebreid. Waar, ja, daar schiet ik in tekort gewoon. Ja. Maar wij hopen dit niet, niet, niet de komende maanden te gaan doen. Nee, nee Want wij hopen op een spoedig herstel van onze collega Ruud Jansen. Want jij staat nu waar Ruud normaal gesproken zou zitten. Ja, en ik zit op de stoel van Angela de Groot. Dus eh, even van, eh, vanaf deze kant, eh, jongens. Antje, wacht even, wacht even. Even herstel, even herstel. Angela de Groot? Ja. Angela Jansen bedoel Ja, nee, klopt. Ja, ze, maar ze, ze heeft wel, stelt wel prijzen op om ook gewoon haar eigen naam te, te voeren. Echt waar? Dus vandaar. Nou, Angela, mocht je dit horen, dan wil ik daar graag een bevestiging van. <laughs> Goed, 1977, Johnny Guitar Watson. Laten we beginnen met kant 2 is ook wel een keer leuk. Want op kant 1 staat natuurlijk eerst eh, A Real Mother for you, Maar die is, dat is één en al kras. Want die heb ik natuurlijk erg veel gebruikt in 1977. Toen ik nog mijn discotijd, uh, eh, DJ-achtige activiteiten had. Oh. Maar eh, we beginnen lekker op kant 2 met het nummer Tarzan. doesn't know what a thing she's causing. <laughs> Got me running around on the holler like Tarzan. <laughs> Here's what I say. I say, ow, ow, ow, ow, ow, Lord. So fine. Ow, ow, ow, ow, ow, Lord. So fine. Oh, get on down, baby. You're too cold. Good God. Now listen to this. She got a shape and she know you can't beat her. She ain't worried about you being no cheater. No, she ain't. When she walk the streets, all the cars start pausing. They just stop right there. And all the fellas that's driving start howling like Tarzan. <laughs> Here's what they say. out the way now. Go, here she come, here she come. body sound. Dat was eh, Tarzan, 4 minuut 58, schoon aan de haak, om het zo maar eens te zeggen. En uh, Angela de Koning, eh, ja, dat is niet de groot, maar de koning. Weet je dat? Daarom zeg ik van, ja. Angela de Groot. Ja. Nou ja, goed, als je nou Angela Jansen zegt, dan heb je alle problemen opgelost. Ja, dat is wel zo. Goed, 1977, Johnny Watson, Johnny Guitar Watson. Geboren in Texas in Houston op 3 februari 1935 en overleden op 17 mei 1996 in Yokohama. Het was een eh, Amerikaanse blueszanger en gitarist... wiens lange carrière invloed had op eh, de ontwikkeling eh, van de blues... soul, rhythm and blues, funk, rock en hip-hop. Zijn vader, John Sr., was pianist en leerde zijn zoon het instrument. Maar de jonge Watson voelde zich meteen aangetrokken tot het geluid van de gitaar. Zijn grootvader was een prediker was ook muzikaal aangelegd. Mijn vader zong tijdens het gitaarspelen in de kerk, zei Watson jaren later. Toen Johnny elf jaar was, eh, bood zijn grootvader hem een gitaar aan. Alleen eh, als de jongen geen duivelse muziek zou spelen... mocht hij het op de gitaar spelen. Watson zei oké, maar blues was toch het eerste wat hij deed. Hij, eh, zijn discografie begint in 1957 al met de LP Gangster of Love. En eh, dit is 1977, A Real Mother Fire... Door naar nummer 2. En uh, dat is I Wanna Thank You. Ja, uh, I Wanna Thank You. Heerlijke, ja, lekkere, funky, soul-achtige gitaartjes. Eh, eh, ja, het hoort er allemaal bij uit, 1977. Ik krijg enorm veel zin aan, aan, de Soul Train. Maar ja, ik moet nog een paar uurtjes wachten. Maar Johnny Kita Watson komt er zeker in voor. Van hoe laat tot hoe laat ben je vanavond met de Soul Train? 8 tot 10. 8 tot 10. Dus luisteraars, zet u het vast in uw agenda. Door met Johnny Watson, beter bekend als Johnny Guitar, Guitar Watson... Tijdens de jaren 50 werd hij bekend met singles als Space Guitar 1954... Those Lonely Lonely Nights in 1955... Three Hours Past Midnight 1956 en Superman Lover 1976. Eh, en natuurlijk in 1977 met A Real Mother For You. Hij overleed in 1997, zoals gezegd, aan een hartaanval... tijdens een optreden in Yokohama, Japan. Door met A Real Mother. Johnny Guitar Watson met Lover Jones. to go. You didn't even tell me, baby, no, that you could be sweeter than anyone else can, baby. You sure know how to be a woman, yeah, and you know how to let a man be a man. I just like to say, put the L in the loving, the S in the sunshine. I'm so glad that you're mine, all oh, mine, all oh, mine, all oh, mine, all mine, all mine. Oh, baby, come on, let's get together. Oh, yeah. Making love, at dawn. Baby, let me tell you what it was. I got a deal I can't refuse. No. Billion dollars worth of good loving, huh. and not a dollar's worth of blues. You too cold, girl. I ain't got to worry about no lonely nights. No. Even when you're not at home. No, I don't, baby. Listen to this. Cause the love that we have going, baby, <laughs> would you believe it? Listen. Strong as King Kong. Ha, look out. Put the L in my loving, the S in my sunshine. And I'm so glad that you're mine. Jones, Johnny Guitar Watson. Eh, de LP A eh, Real Mother is eh, opgenomen in de Paramount Recording Studios in Hollywood, Californië. En degene die hem ondersteunen, dat hoor je ook wel heel, heel erg... er zijn best wel veel soorten instrumenten op deze LP... Zo hoorde je dus uh, Emery Thomas op drums, Tommy Robertson op trombone... Knoet Jensen op sax, Walt Fuller op trompet... en uiteraard Johnny Guitar Watson, Fender, Rhodes, Synthesizer, Guitar, Hammond, Organ... Voicebox en noem maar op, en vocals uiteraard. Alle liedjes eh, eh, zijn geschreven door eh, hemzelf... en de LP is ook door hemzelf geproduceerd. we hebben net even werkoverleg gehad en we hebben besloten om... want hij is helemaal grijs gedraaid, het nummer om het zo maar eens te zeggen... hoewel ik die andere nummers minstens zo mooi vind. Dus vandaar dat we hem van Spotify draaien... want hij is niet om aan te horen op deze LP.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 And if you look, you will discover. feel by the fire, yeah. discover, yes I will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker, yeah. Said it's a real motherfucker, get out of here! My goodness. Too cold. Cold-blooded, cold-blooded me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Dat was hem dan, zonder kras. <laughs> ja, ik, Maar het, klonk... Eh, dat wou je echt niet aandoen hoor, dat, eh, van de LP eh, draaien. Want dat is één en al kras. En dat deed natuurlijk... Want vroeger kocht je dan, als je dan als, zoals dit nummer bijvoorbeeld... dan kon je natuurlijk een singeltje kopen. Maar je kon natuurlijk ook gewoon de LP kopen. Hij was natuurlijk wel wat duurder. Maar dan had, je, dan had je ook wat. Ja, en eh, het was meestal zo, De ene nummer vond je helemaal geweldig... en de rest van die LP moest je eerst leren kennen. Ja, en vandaar deze LP ook, want die andere, die andere nummers... Hè, niet het hitje, of de hit om het zo maar eens te zeggen... maar die andere nummers, dat zijn ook echte Guitar Watson nummers. Het, de echte sound van Johnny Guitar, ja, dat is, eh, dat is helemaal geweldig. Ik heb eh, ooit geprobeerd om hem te imiteren met een gitaar... en toen zei mijn vader... Nou, toen zei mijn vader van... of je leert het nummer goed, of je gaat op kamer wonen. Ja, ik was twaalf. Dus ja. <laughs> Weet je wie ook een grote fan was van eh, Johnny Guitar Watson? Weet ik niet. Frank Zappa. Kijk. Ja, ja. Frank Zappa was namelijk ook een enorm bewonderaar van Johnny Guitar. Ja. Want eh, Watson speelde ook gitaar op een aantal eh, Zappa-albums... zoals One Size Fits All uit 1975... Yes. Them or Us uit 1984... Pinkfish uit 1984... en Frank Zappa meets the Mothers of Prevention uit 1985. Goed, door naar vinyl, met vinyl. Eh, nou goed, de hit hebben we gehad. Dus dat is lekker. Eh, hè, die kunnen we, ja, die kunnen we wegstrepen. Die kan weer in de kast. Ja, ik vond wij trouwens gaan... Eh, de versie van Spotify wel kraken. Om ik heel eerlijk te zijn. Nou, we gaan weer terug naar de echte originele <laughs> vinyl. En we gaan terug naar Johnny Keita Watson in 1977 met het nummer Nothing Left to Be Desired. I was just standing here thinking about all the things that a man wants in his life and he find that when he finally get those things, you find one thing wrong with it or another. And I can truly say that since I found you, there is nothing left to be desired. I mean, absolutely nothing left to be desired <laughs> on the for real side. inspiration. Uh, yeah. Having you, what a sensation. Well, you make a man feel like a man. Huh. When problems rise, you understand. Whoa, oh. desired. No, ain't nothing left to be desired. Having you is such a treasure. <laughs> yes, it is. I'm loving you, now come whatever. Well, you're the gold that in my rainbow. You're all there is and plenty more. I'd like to say, oh, oh, oh, oh, baby. with you by my side. I could rule the world, move a mountain, climb the highest tree. If I know that you are standing close to me, come on, close to me, cause you make me feel a little higher. Yes, you do. Make me feel a little higher. Yeah, ain't nothing left to be desired. No, nothing left to be desired. Oh, I think I'll scat a little bit in here. Listen. Do you Oh, people belong. Do, do, do, if I know that you are standing close to me. Come on, close to me, cause you make me feel a little higher. Yeah, you make me feel a little higher. Yeah, you do now. Nothing left to be desired. Now, nothing left to be desired. Let me say it again. Ja. Nothing left to be desired. 5 minuten 42. Nou, ik moest tegen de kraakjes vielen mee. Ja. Maar eh, goed. Eh, het enige wat kraakte, dat, eh, dat was ik. Ja. Terug naar 1977. wat gebeurde er nog meer in 1977? Dat vond ik ook wel eens een keer leuk om na te gaan kijken. Maar is dit een, is een vraag of... Ik hoop toch wel dat je de antwoorden erbij... Want 77 is een heleboel gebeurd net jaar. Retorische vraag. Hmm. We gaan even naar januari, februari, maart 1977. Wat gebeurde er allemaal? Allereerst januari. In Tsjechoslowakije tekenen 240 intellectuelen en dissidenten het Garta 77... waarmee wordt gevraagd om naleving van de mensenrechten volgens het verdrag van Helsinki. Enkele ondertekenaars, ondertekenaars worden gearresteerd... en leider Jan Patosja overlijdt nadat hij door de politie is ondervraagd. Gary Gilmore komt de twijfelachtige eer toe sinds 1967... de eerste Amerikaanse ter dood veroordeelde te zijn... bij wie het vonnis ook daadwerkelijk wordt vertrokken. President Mobutu van Zaire bezoekt België. In Sydney komen bij een verkeersramp 90 mensen om het leven. Een forensentrein die ontspoort, ramt een viaduct en daarna, dat daarna instort. Ontdekking van de bacterie die delegionaire ziektes veroorzaakt. En eh, op 20 eh, januari 1977 in de Verenigde Staten... wordt Jimmy Carter, Carter beëdigd als 39e president van Amerika. In februari moest de Drentse amateurarcheoloog Tjerk Vermaning... Eh, voor de rechtbank in Assen verschijnen... omdat de authenticiteit van vermaningsvondsten in twijfel wordt getrokken. Drie missionarissen en vier nonnen worden vermoord... in het Rhodesische missiepost Mozambique door guerrilla-strijders. De aartsbisschop John Lubin van Oeganda... voorvechter van de burgerrechters, wordt vermoord... door leden van het regime van president Idi Amin. De Arnhemse hulpverlener Hans Dost keert terug uit Duitsland... naar een gevangenisschap van bijna anderhalf jaar... Dos was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht... als onderdeel van diensttherapie. En in maart 1977, bij een aardbeving in Roemenië... komen 1570 mensen om het leven. En in Los Alamos wordt de eerste Grey One supercomputer in gebruik genomen. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationale Vioolconcert in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door de minister Van Doorn. In Nederland eh, eindigt als achtste en laatste bij het wereldkampioenschap ijshockey voor B-landen in Tokio en degradeert naar de C-pool. Er gebeurde nogal wat in 1977. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. En eh, laatste, dus op 27 maart, een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife, Canarische eilanden. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit. Dat waren de eerste drie maanden van 1977. Terug naar het verniel, terug naar Johnny Guitar Watson. Terug naar het nummer Your Love is My Love. Our Love Is My Love. Van de LP Johnny Gita Watson, A Real Mother. Uh, uit 1977. Maar er gebeurde meer in 1977. En in april 1977 was Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk... gaan ze voor het eerst over op de zomertijd. De Clash, pioniers van, punkbeweging, eh, van de punkbeweging... brengen hun eerste en gelijknamige album uit. Jan Raas wint voor de eerste keer de Amstel Gold Race. De Belgische biljarter Raymond Keulemans wordt wereldkampioen drie banden. Roman Polanski, de Amerikaanse filmregisseur... verschijnt voor de rechter in Los Angeles... op verdenking van verkrachting van een 13-jarig meisje. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging... tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leverden ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Voor de voorlopig laatste keer wordt de wereldberoemde rommelmarkt... op het Waterloopplein in Amsterdam gesloten. De markt wordt naar een andere locatie verplaatst. Op het Waterloopplein zal het nieuwe stadhuis De Stopera worden gebouwd. En in mei prinses Beatrix en prins Klaus bezoeken uh, Chinees Japan. China en Japan. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse wordt, netten wordt slechts de mededeling getoond... dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Menten staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers uit in 1941. Ajax wordt landskampioen in de Nederlandse eredivisie. Club Brugge behaalt de titel in België. Tsjechoslowakije wint het wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen in Wenen. En bij een verwoestende brand in Hotel Polen in Amsterdam... komen 33 mensen om het leven. Freddy Maartens wint met overmacht de Ronde van Spanje. Hij leidt het klassement vanaf de eerste dag... en schrijft 13 van de 19 etappes op de naam. Op 20 mei om 23 uur 53 eh, vertrekt van het Parijse Centraal Station Gare de Lyon... voor de eerste keer de Orient Express. Bij een nachtelijke brand in eh, Hotel van Brabant in Brussel... komen 17 mensen om het leven. De NS nemen in de, Zoetermeerlijn in gebruik... een snelle railverbinding tussen werkstad Den Haag en slaapstad Zoetermeer. Op 23 mei, Zuid-Molukkers gijzelen een basisschool in de Drentse Bovensmilde... en de trein bij De Punt. Alle verkiezingsactiviteiten worden stilgelegd. Ondertekening van het eh, beruchte egmond om België om te vormen tot een federale staat... Tweede Kamerverkiezingen in Nederland in een grimmig klimaat... van de Molukse kaping en gijzeling in Drenthe. De PvdA van premier Den Uil en het CDA van vicepremier Van Acht winnen. In het Amerikaanse staat Kentucky komen 165 mensen om, eh, om in een brand... in de Beverly Hills Superclub. De kinderen van basisschool in Bovensmilde worden vrijgelaten... en de vijf leerkrachten blijven in gijzeling in mei 1977. In juni wordt de oprichting van voetbal, profvoetbalclub SC Herenveen als afsplitsing van Herenveen. De Britse koningin Elizabeth II viert haar 25-jarig regeringsjubileum. De hitsingle God Save the Queen van de Sex Pistols... bereikt de hoogste positie in de Britse hitparade. Het hoogtepunt van de Brits punkrage. De op 23 mei begonnen gijzeling in de basisschool en de trein worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen acht doden. Op 13 juni James Earl Ray, de moordenaar van dominee Martin Luther King... wordt weer teruggebracht naar de Tennessee State Penitentiary van waaruit hij enkele dagen eerder was ontsnapt. Wim Polak volgt Ivo Samkalden op als burgemeester van de gemeente Amsterdam. Na 40 jaar directoraal bewind van het Franco-regime... hebben voor het eerst weer vrije verkiezingen plaats in Spanje. Menachem Begin wordt premier van Israël... waarmee aan een lange eh, regeerperiode van de Arbeiderspartij een einde komt. Karel van Miert wordt verkozen tot co-voorzitter van de BSP... beter de Belgische Socialistische Partij... naast de Waal André Kools. Op 27 juni, Djibouti eh, verkrijgt de, eh, als laatste kolonie de Afrika-kade... om afhankelijkheid van Frankrijk toegewezen. Geweldloze militaire machtsovername in Pakistan... waarbij premier Adi Bhutto wordt afgezet op de beschuldigingen... dat hij geknoeid zou hebben met de verkiezingsresultaten. Opschorting derhalve van de Pakistanse grondwet. En op 28 juni wil Hartog wint de 500cc-klasse van het TT Assen. Dat was het eerste jaar 1977 terug naar Johnny Guitar Watson. De Amerikaanse rockband Pearl Jam heeft op het album Backspacer uit 2009... een nummer naar Johnny Guitar Watson genoemd. Zangie Eddie Vedder raakte geïnspireerd door de collage van Johnny Guitars albumcovers... in de badkamer van de oefenruimte van de band. Het gaat specifiek over de albumcover van What the Hell Is This uit 1979... waarop Johnny Guitar zittend op een driewieler met drie vrouwen staat afgebeeld. Het nummer gaat over een man die aangetrokken is tot een van de vrouwen op de albumcover en zich afvraagt... waarom de vrouw liever een van Johnny Guitars vele vrouwen wil zijn... dan dat de unieke vriendin van deze man. Een van zijn vele hits, Too, Too Tired, die gecoverd werd door Gary Moore... op het album Still Got The Blues. Terug naar Johnny Guitar Watson, terug naar vinyl. Terug naar The Real Deal. do do do do get weak. Uh, everything about you is so complete. Woo, woo, woo, baby. Hmm. You're the real deal. Oh, yes, you are, baby. Come here, guitar. Dat was eh, The Real Deal. 4 minuut 53. Schoon aan de haak. Van vinyl. Johnny Guitar Watson, A Real Mother. Nou, eh, ja, we, hebben nog even, we doen gewoon een bonus trackje zometeen. En trouwens, eh, dat nummer, A Real Mother Fire... staat nog steeds, nog steeds in de top 2000, hè? Ja. Elk jaar. En, en wat ik ook wel even wil benoemen... in de Soul Train van ZFM, hè? Kijk, ah. vanavond tussen 8 en... dus 8 en 10. Tussen 8 en 10. We gaan bruisend ja, uh, soul meets, eh, zeg ik altijd, tussen eb en vloed. En dan heb je gewoon de beste muziek. Ja, en dan... Eh, goed, dus eh, de LP Johnny Guitar Watson zit erop. Maar we hebben natuurlijk een bonus track weten te vinden. En daar gaan we... Oké, oh ja, dat wil ik nog even zeggen. In, in 2015 staat hij nog steeds... In de, dus, dus vorig jaar ook in de 2000, top 2000... Mhm. op de 1698ste plaats. Je zal er maar staan. Je zal er maar staan. Johnny Guitar Watson. Goed, eh, we naderen de klok van uh, uh, twee, drieën, moet ik alweer zeggen. Drie uur gaat snel. Het volgende uur gaan we lekker even wat freewheelen. Ja. Beetje richting het programma wat jij vanavond gaat doen. Maar dan wel op vinyl. Dan op, ja, een beetje, een beetje, een beetje de sol en zo. Want we hebben nu luisteraars die zitten zich nu al te verkneukelen... op wat er in het volgende uur komt. En dat wisten ze dus niet. Nee, dat wisten wij ook niet. <laughs> dus ik zou, ik zou zeggen, Veilig Park Duinwijk. Hier. ja. sol. Maar goed, uh, nog even tot de klok van uh, drie uur. Johnny Guitar Watson. En nu met het nummer Superman Lover. bound. When it come to getting over you, baby, well, I can't get off the ground.